Door hevige regen kwamen afgelopen nacht in delen van West-Brabant straten blank te staan. Volgens de veiligheidsregio ontstond er vooral in Kruisland, Halsteren, Steenbergen en Wauw veel overlast. In één straat in Kruisland stond het water tientallen centimeters hoog. Bewoners van ondergelopen straten kregen het advies de stroom uit te zetten en een hogere verdieping op te zoeken. Inmiddels is het water weer gezakt doordat de pompen van de riolering voluit draaiden. Het onderzoek in België naar de bende van Nijvel wordt binnenkort afgesloten, verwachten advocaten. Nabestaanden van slachtoffers zijn door justitie uitgenodigd voor een bijeenkomst op 28 juni, meldt de krant Het Nieuwsblad. Dat zou erop wijzen dat de onderzoeksrechter niet verder wil. De bende van Nijvel pleegde in de jaren 80 een reeks gewelddadige overvallen, zoals supermarkt Delhaize. Er vielen 28 doden en tientallen gewonden. Oekraïne claimt dat het sinds de Russische inval een half miljoen Russische militairen heeft uitgeschakeld. Dat zijn militairen die zijn gedood, gewond geraakt of die worden vermist. De cijfers zijn niet onafhankelijk te controleren. Volgens oud-commandant landstrijdkrachten De Kruif is een half miljoen een aantal dat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen. Rusland zegt niets over eigen gesneuvelde, gewonden of vermiste militairen. Wel zeggen de Russen dat zij 440.000 Oekraïners hebben uitgeschakeld. In de binnenhaven van Vlissingen zijn twee mijnen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. In de ene mijn zit 750 kilo springstof, de andere moet nog onderzocht worden. Twee weken geleden werd bij werkzaamheden aan de kade in Vlissingen ook een zware Duitse mijn gevonden. Die werd op zee tot ontploffing gebracht. Het weer, geleidelijk meer zon en stapelwolken en ook een enkele onweersbui. Het is 18 tot 21 graden. Morgen in de loop van de dag stevige regen- en onweersbuien. En dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte files, de meeste vertragingen in Noord-Holland op dit moment nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde zojuist een ongeluk.